Manik Ampersen met het NOS-journaal. De Vlaamse nationalist Bart de Wever mag zich vanaf vandaag premier van België noemen. Leden van de vijf beoogde regeringspartijen in België... hebben toestemming gegeven voor het vormen van een nieuw kabinet. Ook zijn de meeste namen van bewindslieden bekend. Komende ochtend om 9 uur wordt de eed afgelegd bij koning Filip... waarna de regeringsploeg op de foto gaat. Vrijdag werden de formerende partijen het eens over een regeerakkoord... bijna acht maanden na de verkiezingen. De politie heeft in Oud-Beijerland een man van 23 aangehouden... in een onderzoek naar zedenincidenten. De afgelopen tijd zijn er in die plaats meerdere meldingen binnengekomen... over een man die kinderen benaderde. In zeker één geval heeft de man ook daadwerkelijk ontucht gepleegd met een kind, zegt de politie. Hij zou zowel jongens als meisjes op straat hebben benaderd in Oud-Beijerland... in de gemeente Hoekse Waard ten zuiden van Rotterdam. Israël heeft vier aanvallen tegelijk uitgevoerd op het vluchtelingenkamp van Jenin... op de bezette westelijke Jordaanoever. Daarbij zijn zeker twintig huizen verwoest. Volgens het Israëlische leger waren er terroristen actief. Er worden al twee weken aanvallen uitgevoerd op Jenin. Het leger heeft op verschillende plaatsen op de Westoever wegblokkades opgeworpen en controleposten ingericht. Zeker 27 Palestijnen zijn om het leven gekomen, vooral burgers. In de Italiaanse regio Toscane blijven de scholen vandaag dicht... na meerdere lichte aardbevingen. Die waren vanavond in de regio rond de stad Siena. De zwaarste had een kracht van 3,2 en was halverwege de avond. Verschillende inwoners renden de straat op door de beving. Er zijn geen berichten over schade, maar de burgemeester van Siena heeft laten weten... dat de schoolgebouwen eerst op schade moeten worden gecontroleerd.